Eefje kunnen met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat thans raketten, ondanks de toenadering tot de VS de afgelopen tijd. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen in de Washington Post. Op satellietbeelden zou activiteit te zien zijn bij de wapenfabriek in de buurt van hoofdstad Pyongyang. In die fabriek werden eerder de eerste raketten gebouwd die in staat zijn de VS te bereiken. Vorige maand hadden de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Amerikaanse president Trump een ontmoeting. En toen stemde Kim in met denuclearisatie, maar concrete afspraken werden er niet gemaakt. Islamitische staat claimt de verantwoordelijkheid voor de dood van vier fietstoeristen in Tajikistan. De autoriteiten in het Centraal-Aziatische land gaan nog steeds uit van een ongeluk, maar ze sluiten opzet of terrorisme niet uit. Onder de vier fietsers was ook een Nederlander. Universiteiten kunnen het groeiende aantal aanmeldingen niet aan. Daarvoor waarschuwt het interstedelijk studentenoverleg. Er hebben zich nu al bijna 10.000 bachelorstudenten meer aangemeld dan vorig jaar rond deze tijd. In Arnhem zijn bij een explosie in een appartementencomplex twee mensen zwaar gewond geraakt. Ze konden volgens oproep Gelderland het pand op eigen kracht verlaten. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een derde gewonde heeft de plek van het incident verlaten. De politie heeft via Burgernet een oproep verspreid. De Nederlandse bevolkingsgroei is iets afgeremd. En dat komt mede door de langdurige griepgolf begin dit jaar. Er zijn vooral meer mensen van 65 jaar en ouder overleden. In de afgelopen maanden zijn er 81.000 mensen overleden. Dat waren er in dezelfde periode vorig jaar 78.000. Het geboortecijfer bleef met 82.000 hetzelfde.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 气候的家。 Go again.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 December song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 la la

tears from the stars. from a star, like tears from a star. soir. peuple I was getting moolah, baby. Havana, ooh, nah, nah. Grappen.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 place to sleep, locked me out, and threw a feast. What? The world moves on another day, another drama.